Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De opvolger van Hugo de Jonge zegt sorry voor hoe informatie over de mondkapjesdeal is gedeeld. Gisteren stuurde zorgminister Helder een hele rits appjes en mails van Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer... zodat Kamerleden zich konden voorbereiden op het debat vandaag. Er is nog veel meer informatie over hoe Siewert van Liende zich bij het ministerie naar binnen praten, maar die wil ze niet geven. Daar is de oppositie boos over. Dan is het niet aan de minister om te bepalen dat ze dat niet wil doen of dat ontijdig vindt. De Kamer heeft daarom gevraagd en dan heeft zij te leveren. Het is sowieso een vreemd debat, omdat minister Helder er officieel verantwoordelijk voor is... maar haar voorganger Hugo de Jonge zit er ook bij om zich te verdedigen. Voor hem zal het waarschijnlijk geen gevolgen hebben... want CDA, VVD, D66 en ChristenUnie blijven achter hem staan. De NAVO-landen sturen meer wapens naar Oekraïne, dat zegt de hoogste baas Stoltenberg. Allies uh, should do more and are ready to do more to provide more equipment and they eh, realize and, and, the urgency. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken was ook bij de NAVO-top. Hij zei vooraf dat hij kwam voor wapens, voor wapens en voor wapens. De zeven mannen die zijn veroordeeld voor het plegen van aanslagen rond een fruitbedrijf in Hedel in Gelderland zijn vandaag veroordeeld. Bij dat bedrijf werd een paar jaar geleden kook tussen de bananen gevonden. Medewerkers belden de politie en sindsdien waren er twintig aanslagen op hun huizen. Die werden beschoten en in brand gestoken. De opdrachtgever kreeg tien jaar cel. De ANWB verwacht vanaf nu een druk uur op de snelweg door het slechte weer. Vooral lege vrachtwagens en busjes kunnen daar last van hebben. Vanochtend was al de drukste spits van het jaar tot nu toe. Het weer, het is code geel. Er trekken flinke buien over met zware windstoten en kans op hagel en onweer. Vanavond ook nat en winderig. Morgen een hoop minder gewaai en geregen. Dan wordt het een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Bad en Roelofarensveen, 13 kilometer. A5 Amsterdam-Hoofddorp, voorknopende hoek, 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad tussen Bochum en Purmerend... 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de rijbaan. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. En 232 van Haarlem naar Amsterdam... tussen de aansluiting met N205 en Hoofddorp, 2 kilometer... met daar bijna een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 another shot in the dark. It's just another shot in the dark. Come on now. It's just another 总没有。 I gonna do? Not grab your wrist. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, all my clothes would fit. I could be a better boyfriend tell you twice All the ways you can't suffice If I could give you some advice I would leave with me tonight The universe must have defined this mm -hmm. Ladies first, baby, I insist I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Up all night, I won't quit Thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman I saw my clothes would fit I could be a better boyfriend than him I could be a better boyfriend I never would have left you alone Here on your own Glued to your phone Never would have left you home. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit. good fit. Uh,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 En de politie heeft een man van 40 uit Voorschoten aangehouden... nadat hij afgelopen nacht met zijn bestelbus meerdere malen inreed op politieauto's. Agenten wilden hem aanhouden en hebben gericht op het busje geschoten. De man ging er te voet vandoor. Het weer vanuit het noorden trekken er zware buien over het land. Kans op hagel, onweer, zware windstoten. Het is een graad of 10.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 Turn it up and throw a tantrum. This that hot Obama two step. They can't box me in. I'm two left. This that drip is more like oceans. They can't fit me in a Trojan. I'd apologize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 sleep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 far.